Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De overgebleven leden van het kabinet moeten zich gaan beraden over de ontstane situatie. Dat zei demissionair premier Schoof in de Tweede Kamer... over het vertrek van minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp... en alle andere ministers en staatssecretarissen van NSC uit het kabinet. Veldkamp stapte afgelopen avond op omdat hij in het kabinet geen steun kreeg... voor verdere maatregelen tegen Israël. Daarop volgden alle NSC-bewindslieden een voorbeeld... Premier Schoof zegt de besluiten te respecteren, maar ook te betreuren. Het Gaza-debat in de Tweede Kamer is nog altijd gaande. De plek van minister Veldkamp wordt daarbij ingenomen door defensieminister Brekelmans. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft extra maatregelen aangekondigd om vrouwen te beschermen. Ze doet dat vanwege drie ernstige misdrijven tegen vrouwen in de afgelopen maand. Welke maatregelen het zijn, maakt ze binnenkort bekend. Afgelopen avond werd duidelijk dat de man die is aangehouden voor een zedenmisdrijf vorige week op de Weesperzijde in Amsterdam... ook in verband wordt gebracht met de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De 22-jarige verdachte wordt daarnaast gelinkt aan een poging tot seksueel geweld op 10 augustus, ook op de Weesperzijde. In Duitsland zijn twee Nederlandse motorrijders omgekomen. Ze verloren in de Harz in Centraal Duitsland de controle over hun motoren, zegt de politie. Een van de twee botste tegen een boom, de ander tegen een wrangrail. De website heturkerland.nl meldt dat het om twee inwoners van Urk gaat. Volgens de site waren ze met een groep motorrijders in Duitsland op vakantie. Tennisser Jesper de Jong heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open. Hij won ook zijn derde wedstrijd in het kwalificatietoernooi. En het wordt zijn eerste US Open.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 What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me. Picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of. bij ZFM. Making me Direct my hips and move. Everybody get down with me. Direct my hips and move.